You done gave it away, you had it till you took your back. But I keep walking on, keep open doors, keep open for That the call is yours, keep those on hold. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm back.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 Joran van der Sloot heeft bekend dat hij de 21-jarige Stefanie Flores om het leven heeft gebracht. Dat meldde Peruaanse media op basis van bronnen bij de politie. Van der Sloot zou de vrouw hebben gedood omdat ze in zijn laptop zat te kijken. Hij betrapte haar daarbij toen hij terugkwam op de hotelkamer waar ze samen verbleven. Van der Sloot was even het hotel uitgegaan om koffie te halen. Volgens de berichten in de Peruaanse pers was Van der Sloot zo woedend... dat hij Stefanie Flores sloeg en haar nek brak. Op de laptop stond naar verluid informatie over Natalie Holloway... het Amerikaanse meisje dat vijf jaar geleden verdween op Aruba. In die zaak is Van der Sloot nog altijd verdachte. In Oeroesgan zijn gisteravond drie Nederlandse militairen door een bermbom gewond geraakt. Hun toestand is stabiel, meldt het ministerie van Defensie. De gewonde militairen die op patrouille waren zijn overgebracht naar het veldhospitaal in Kamp Holland. En daar hebben ze zelf hun familie op de hoogte gebracht. CDA-leider Balkenende heeft hard uitgehaald naar het buitenlandbeleid van de VVD. In het tv-programma Knevelen van den Brink hekelde hij de manier waarop de VVD wil bezuinigen op Europa en op de ontwikkelingssamenwerking. Volgens Balkenende wil de VVD wel dat het bedrijfsleven van het buitenland profiteert... maar zegt de partij vervolgens je kunt de pot op als om een bijdrage daarvoor wordt gevraagd. De persconferenties van het Witte Huis moeten het voortaan doen zonder de legendarische correspondente Helen Thomas. De 89-jarige veteranen, in dienst sinds president Kennedy, kwam in opspraak door haar uitspraak over Israël. De Israëliërs moesten opdonderen uit Palestina en terug naar huis, naar Polen, Duitsland of Amerika, had ze gezegd. Thomas bood haar excuses aan voor de opmerkingen en is per direct met pensioen gegaan. Het weer, in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten fikse buien, middagtemperatuur tussen de 18 graden op de Wadden tot 22 graden in Limburg. Dit was het NOS.